Ja. Dit Radio 501. Dit is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij helder hemel. Het is vandaag 4 juli 2013 en dit is aflevering 168 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Welkom bij Radio 501, welkom bij Donderslag en ik ben bij jullie van thee tot bier. En deze nieuwe donderslag komt zoals altijd weer natuurlijk uit Studio 11. Nou, de zomervakanties die zijn begonnen en het zuiden van het land is er reeds vertrokken naar hun vakantiebestemming. En als je op je vakantiestemming bent, luister dan tot 24 uur vannacht. Want Radio 5 is er vandaag ook tot spookuur. Vandaag eh, heb ik voor jullie weer veel muziek van thee tot bier. En de muziekagenda hoor je straks in het tweede uur. En de donderdisc is vandaag van Congo Netty. En zij spelen Cat Ready. En die heb je net in het openingsuur kunnen horen en die hoor je straks ook weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Robert de weer aan de telefoon. En dan gaat hij wat ontsluieren van de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn. Dus blijf even goed luisteren wat zijn hints en tips zijn. En ook vandaag is hij weer onze vaste donderslagcolumnist Theo Verriet. En hij is er met een nieuwe BlaBlaBlog om half drie. En ook deze week gaat er op het internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo gaat flink de boot in. Net als de andere jaren komt hij in aanvaring met de politie. Het is een gerucht, maar hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks om half drie. Want dan gaat Theo dat allemaal uitleggen. Je kunt mij e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga daarvoor naar rvd501.wordpress.com e en op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het eh, nu tijd voor de eerste plaat van Donderslag. Zoals altijd eh, gaan we daarmee beginnen. En deze plaat was vorige week te horen als de Donderdisc. En dan heb ik het over Heng Woman van Asaf Eviden en de Mojo's. Oeh, die van world weet ook alles van muziek, weet je. Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. In 2013, eh, dit jaar, uh, bracht Charlie Cruz en de Lost Souls, en dat is een Nederlandse band, die bracht een nieuw album uit. En het album heet The Other Side. En van dit album heb ik hier voor jullie nu Baby's Trail. En straks in de tweede uur draai ik er nog een nummer van. baby. Will you win me tonight? I'm waiting on your back steps that slip away under the pale moonlight. Honey, honey, honey, bound for glory days. Reach for my strong hand, look for the hidden signs. We will find our way. Ain't no devilish cold wind blowing, we can reach that graceful shore. We'll seek for merciful shelter where hidden fear are felt no more. Drop this weight of life we will be homeward bound. Let's follow our traveling hearts, girl, beyond this dreary, God-forsaken town. me tonight. Waiting on your back steps that slip away under the pale moonlight. Honey, honey, honey. Bound for glory days. Reach for my strong hand. Look for the hidden signs. We will find our way. Another day, another dawn. No room lies ahead. glass the water, it comes to me. There's a place where we belong. Let's cut right to the chase, girl. We're going home. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Radio Het is weer even na twee en dan heb ik natuurlijk Rob Rigaar aan de telefoon voor wat eh, sluiers en eh, tips voor zijn platenkeuze straks van half bier. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik ben zeer benieuwd eh, wat voor platenkeuze je hebt, wat voor Google tips. Oh, dat zeg ik niet. Dat zeg je niet? nou. ik kan wel een hint geven. Ja, dat bedoel ik. Oh, nou, het is weer blues. Oh, deze keer weer blues? Ja. Oké. Uit 1968. En het komt uit Europa of uit... Nee, nee, nee helemaal niet. Oh. Kom je daar nou bij? Het komt uit eh, Los Angeles, eh, Californië. Nee, het was een vraag hoor. Dus oh. je, hoeft niet, meteen boos te worden. Oh nee, het komt uit Los Angeles. En ik geloof zelfs dat het tegenwoordig nog steeds bestaat. Hoewel ik weet niet, eh, ik geloof dat eh, de, de, de populariteitsheid er wel een beetje af is. De West Coast Blues hebben we het dan over. Ja, doe maar. Oh, eh, uit welk jaar komt die plaat die jij gekozen hebt? Die plaat komt uit 1968. En oh, die, dat heb je gezegd, ja. Die band net. die is die is eh, in 1965 eh, opgericht. Oké. Dus daar moeten de mensen bij doen? Nou, ik kan nog wel een hint geven. Ja. Het hm. is, eh, het is ingeblikt. Dat is dan wel de hint hoor. Nou, als, Je, nou. als, als, als je dat weet, ben je al behoorlijk heet, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Dus ik zou zeggen, ehm, wat ga je van me draaien? Oké, nou, ik heb hier eh, staan. Ja, dat is een hele mooie. Tenminste, ik vind hem wel mooi. En is ook eh, van eh, een vrij recente datum. Dat is Caro Emerald. Oh ja, dat is leuk. dat met nummer, heel leuk. Met het nummer Tangled Up.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 Hip-hop uit Nederland. Gloednieuw. nieuw. que você falar. Eens zomaar over op klassieke muziek. Of toch niet? Nou, blijf even luisteren, want je kent deze plaat. Hij is van de Electric Light Orchestra. En het heet natuurlijk Roll Over Beethoven. We and rock 2013. Volgend jaar meer. We hebben een nieuwe boot besteld. De Antares 66. Heel stoer, zwart, met veel RVS-details, koelkast, toilet, overal lampjes en een flinke motor. En omdat het toch crisis is, hebben we afgesproken dat hij dit najaar wordt gebouwd, zodat de Antareswerf ook dan iets te doen heeft. In ruil kregen wij een mooie prijs terug voor onze huidige Antares 520, waar we dit vaarseizoen dus nog mee doorvaren. Ik had me voorgenomen dat zonder voorbehoud te doen. Gewoon net als alle andere jaren. Genieten. Maar dat is dus best moeilijk, merkte ik dit weekend. Het begint al als ik de koelbox naar de boot sleep. Dat hoeft volgend jaar niet meer. Ik stap op de boot. Zo, dat deint, heeft die nieuwe boot geen last van. Astrid gaat op het zonnedek liggen. Ze roept iets. Haar stem wordt overstemd door het motorgeluid. Hebben volgend jaar geen last meer van. Ik passeer een bootje dat waterfietsen naar een berging sleept omdat er in de verte een tegenligger aankomt, geef ik wat extra gas. Volgend jaar ben ik er nu al lang voorbij, denk ik. Ik merk dat iemand naar me kijkt. Pas dan zie ik de waterpolitie liggen. Ze gebaren dat ik snelheid moet minderen. Dat zal volgend jaar nog wel vaker zijn. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de blabla-blog van Theo Verriet. En dan nu muziek van Walter Trout van zijn nieuwe album Luther's Blues uit 2013. Dit is Just As I Am. Will you love me like I I do the things I do. promised land, promised land. Songs van eh, Luther Ellison En dit is Crazy van Lisa Lois van haar nieuwste cd. uit Nederland. Eh, we gaan naar Tours, naar Frankrijk. En dat ligt aan de Loire. En uit Tours, daar komt Ben Lonkel Soul vandaan. Ben Lonkel Soul, die zingt af en toe ook in het Engels. Niet alleen in het Frans, maar af en toe ook in het Engels. En ik heb een Engelstalig nummer van hem nu voor je klaarstaan. En dat is getiteld, ja hoe kan het ook anders als je Ben Lonkel Soul heet. Het is getiteld Soul Man. Zinderingen voel je? gek. Zij waren er ook weer bij. John, Paul, George en Ringo, The Beatles. En zij speelden You Can't Do That. Van het album en de gelijknamige film A Hard Day's Night uit 1964. This is Radio 501. Your number one station. Your number one station. mooie nummer van Bob Dylan. One More Cup of Coffee for the Road door Roger McQueen en Galaxico. Your breath is sweet, your eyes are like two jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the daddy, he's an outlaw and a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another The a future like your mama and yourself. You've never learned to read or write, there's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits, your voice is like a meadowlark. But your heart is like an ocean, De Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. Mario van deze week is tot vrijdagavond 9 uur eh, Bacon van De Chevaux. En eh, Arwin Tamminga maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show On Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend.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 Heel blij mee. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Sporten is voor de meeste kinderen heel gewoon. Maar er zijn kinderen die al hun hele leven buitenspel staan. Het Nationaal Fonds Kinderhulp haalt ze van de reservebank. Help mee. Kijk op kinderhulp.nl voor een beetje gewoon geluk. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. Het is nu 3 uur. 3 uur. de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501.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 En ik ben er ook vandaag weer tot bieruur. En voor de luisteraars die net inschakelen, je luistert naar de Radio 5 Daverende Donderdag van 4 juli 2013. Ik ben vandaag op weg met de donderslag aflevering 168 alweer. En ik heb net eh, het eerste uur gedaan. Maar jullie zijn gelukkig nog op tijd om de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard te horen. En straks als laatste in dit uur ook de muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar de eh, Radio 501 eh, Daverende Donderdag blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Ehm, we gaan even het spoorboekje doen. Het Radio 501 spoorboekje natuurlijk. Niet het NS spoorboekje, maar het Radio 501 spoorboekje. En dat doen we altijd eventjes in de tweede uur. En dan heb ik het eh, even kijken. Straks gaan we doen hoogtijd voor Hoogland.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 Maar deze week ook weer eerst muziek van de Schotse singer-songwriter Gary Rafferty. En dat nummer heet Tired of Talking. En dat is uitgebracht in 1988. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Get Ready van Congo Netty. De donderdisc. La la la la i Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. it to the mountain, cause I make it ready. Tired of the arms, I see Babylon City. Pull up on them snakes with them damn iniquity. Yeah, yeah, yeah, moving again. Time for the exodus, we're telling all them. Time for the exodus, so listen to me, friend. op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Heerlijk hè, op vakantie. Nou, dit zijn de Kings. All day and all of the night. En dat is heerlijk tijdens de vakantie. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. me never uit Engeland. En dat heb ik beloofd in het eerste uur. We zouden nog wat draaien van Charlie Crouch in The Lost Souls van het laatste album. The Other Side, die in 2013 uitkwam. Eh, hier heb ik dan dat nummer wat ik beloofd heb. En het heet Wayward Love. nummer van Mafi, Mafiki Solo, Ja, ik moet goed zeggen.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 Vakantie, echt nu! Pak je koffers. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is half bier geworden en dan hebben we natuurlijk eh, tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob En hij hangt aan de telefoon en dan gaan we eventjes kijken wat het geworden is. Want ik heb wel een vermoeden maar ik weet niet zeker of het dat is. Jawel, dat is het wel. Ja, het, het gaat erom eh, de plaat en de band natuurlijk. Ja, maar ik weet wel wat je zei, dus dat is het wel. Eh, ik, eh, het was al heet. Je was heel behoorlijk heet, ja. Ja, ja, ja. Nou, dan hebben we het dus over Kent Heat. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dan was ik daar toch wel, ja. Maar 1968, dat weet ik dus niet. Ja, en op dit nummer wat ik ga draaien... Ja. Dat eh, doet John Mail eh, piano. En eh, ik zou je vertellen dat de bassist Larry Taylor... Die is later weer bij John Mayle en de Bluesbreakers uh, gaan spelen. Oh, zo hoppen ze heen en weer, ja. Ja, ja, ja. En Larry Taylor, is een van mijn favoriete basgitaristen. Nou, dan komt het goed uit. Ja, tenminste als Larry Taylor meespeelt. Want, ja, Larry Taylor onbas. Oké, okay, nou, dit is mooi, ja. En ehm, over welk nummer hebben we dan? We hebben het eh, over het nummer wat de, titel draagt Walking by Myself. En dat eh. komt van de LP Live in the Blues. Ik, eh, ik, ja, ik kan het nummer niet zo 1, 2, 3 in mijn oh, gedachten omhoog halen. Maar als ik het hoor, dan zal het waarschijnlijk wel, heel bekend zijn. Het is wel... Oké. Het, is, het is Ja, nou, ik heb hem eigenlijk al tussen, tussen neus en lippen door aangekondigd, hè? Ja. Ja. Ah, ik vond het wel eh, een van de bluesbands waarvan eh, eh, er aardig wat hits waren in Nederland. Zoals On the Road Again en zo. En, Going Up the Country. Ja, ja, ja, ja, dat was, ja het, was een beetje een mengvorm hier en daar ook. Hè? Ja, het was wel hun eigen interpretatie van blues. Ja, ja, ja, ja dat is waar. Ja. En daar scoorden ze wel hits mee trouwens in Nederland. Nou, kondig hem even aan zoals de mensen van jou gewend zijn. Oh, toch wel? Nog een keer? ja, ja, dat is leuk. we gaan in de herhaling, maar het geeft niet. We gaan luisteren naar eh, een stukje blues van Kent Heat. Walking by Myself van de LP Live in the Blues uit 1968. Oké, spreek je volgende keer. Dag. Hoi. keuze van Rob Rika. I do. nummer wel. Maar ja, als je hem hoort, dan zeg je, oh, dat nummer. als je alleen de titel eh, hoort, dan weet je dat niet. Een mooi nummer van Kenneth Heat. Kent Heat, moet ik zeggen. Uh, Witchy Woman, dat is van de Eagles. En dat komt oorspronkelijk van het album On The Border, volgens mij. Maar dat weet ik ook niet zeker. Deze die ik hier heb, komt van een eh, best-of album. Best of the Eagles, the very best of the Eagles. Witchy Woman. Witchy Woman. En dan gaan we naar een oud hitje van de Mesonettes uit de jaren 80. En ik denk dat jullie dit nog wel kennen. Het is een lekker swingend hitje. En het heet Heartache Avenue. Hier op Radio 5 alleen in donderslag op 4 juli 2013. tijden. De Sina met eh, uh, Nietzsche Nijets Wanda uit uh, Zwitserland. Wees, ik ben het gerade im Schreiben van Briefen. Und wees, am Telefon geht's niet zo so gut. Ich hatte noch gesagt, muss nur schnell ins Tor. ins Auto vollgetankt und bin auf die Bank. dat Glück selbst in der hand. Der Himmel splaut, weil die Welt Ich frage mich, warum bin ich nicht schon viel länger hier? is eh, Zwitsers-Duits wat ze zingt. En eh, als je de tekst ziet, uitgeschreven staan of uitgetypt, dan kun je het toch redelijk eh, ontcijferen. Dan kun je het redelijk volgen wat ze zingt. Dat is toch wel aardig. Dus luister nog eens een keer naar het nummer en dan de tekst erbij nemen. We gaan naar een oude donderdisc van een paar weken terug. En dat is van Zas. En het nummer heet Onira. En dit is een zomerhitje van dit jaar van 2013. on ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chambre! les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grand de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh. oh. On dira que les non pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. 501. pop up the power. The hottest sounds on the coolest station. Vandaag is het 4 eh, juli en ik heb natuurlijk weer een, een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu met de agenda beginnen. Op vrijdag 12 juli eh, treedt Steven Wilson op in de Dommelszaal van cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hij is vooral bekend als zanger en gitarist van de Britse progressieve rockband Porcupine Tree. En 12 juli dus en de aanvang is half negen. En ook op 12 juli treedt eh, Ricky Lee Jones op in Paradiso in Amsterdam. Dit is een concert met zitplaatsen en de kaartverkoop is op 13 april begonnen. Op zondag 14 juli geeft werelds eerste supergroep Crosby, Stills, Nes en Jong een nu al bijzonder concert in het World Forum Theater in Den Haag. De aanvang is kwart over acht en de entree is 69, 79 en 89 euro exclusief servicekosten. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer.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 Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. Wolter Trout heeft een nieuw album opgenomen en die is verschenen op 10 juni uh, en is getiteld Luther's Blues. Waarop Walter Trout de legendarische bluesman uh, Luther Allison eert. Op 19 november speelt Wolter Trout in Tivoli Utrecht en hij zal muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en de aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 4 juli 2013. Als je agendetips hebt voor de periode na 11 juli, stuur die informatie dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu tijd voor de laatste plaats van deze donderslag. Zoals beloofd, Albert Lee en Hogan's Heroes eh, spelen in september en oktober in eh, Nederland. En eh, van Albert Lee is dit Leave My Woman Alone. En let natuurlijk vooral op zijn gitaarspel. don't donderslag. Op donderdag. Hey, helder hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht. Eh? Opgelucht. Ja. We moeten opschieten, want de klok eh, slaat bijna bieruur. En dan is aflevering 168 van Donderslag ook weer achter de rug. Maar er gebeurt gelukkig op deze daverende donderdag nog veel meer op Radio 501. We schakelen namelijk om bieruur over naar Studio de En daar gaat de Radio 501 daverende donderdag gewoon verder op jouw Radio 501. En dat zoals altijd tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar roogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur. Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.wordpress.com. Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook met de naam Radio 501. En dat aan elkaar geschreven. Dus Radio 501 aan elkaar geschreven. En ik ben ook op eh, Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 4 juli 2013. En ook Rob Ligaar en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars natuurlijk, de luisteraars thuis, op het werk en onderweg, rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. We schakelen na de piepjes over naar mijn collega Gijs Laagstreepje Hoogland. En hij staat achter de microfoon te popelen om te beginnen. Maar dat is logisch, want het is weer tijd voor Hoogland.